Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de drukste treintrajecten van ons land ligt een week lang plat. Vanaf vandaag rijden er geen treinen tussen Culemborg en Geldermalsen. Normaal gesproken is dat een superdruk traject met elke 10 minuten een intercity. Maar toch moet de boel even worden stilgelegd, zegt ProRail. Het is nodig omdat er op dit moment eh, water blijft liggen in de baan. En eh, dat in combinatie met de bodem die er ligt zorgt ervoor dat de baan instabiel wordt. Eh, en hoe instabiel? De, momenteel kun je daar veilig op rijden op, met 100 km per uur. Dus de, de snelheid is verlaagd van 140 km per uur naar 100 km per uur. Eh, maar we willen dat natuurlijk weer terugbrengen. Tot en met 3 mei rijden er snelbussen tussen Utrecht Centraal en Geldermalsen. Tussen Houten, Culemborg en Geldermalsen moet je met de stopbus. In de regio Kharkov in Oekraïne zijn vannacht zeker drie burgers gedood en zes gewond geraakt door Russische beschietingen, zegt Oekraïne. Een van de gewonden zou een kind van 14 zijn. De Russen zouden onder andere met mortieren hebben geschoten... maar we kunnen niet checken of die Oekraïense berichten over beschietingen in Kharkov kloppen. Johan Derksen wil geen sorry zeggen voor wat hij jaren geleden heeft gedaan tijdens een stapavond. In het programma Vandaag Inside vertelde hij eerder hoe hij bij een dronken vrouw... die bewusteloos op een bank lag, een grote kaars naar binnen duwde. Gisteravond kwam hij daarop terug en zei hij dat de kaars niet in de vrouw stopte, maar tussen haar benen zette. En Bonaire heeft last van de hordes toeristen die daar komen en wil er wat aan doen. Zo wordt er in de masterplannen toerisme gesproken over een maximaal aantal duiken dat mag plaatsvinden om het koraal te besparen. En een maximaal aantal cruiseschepen dat mag aanmeren. Hè. Er werd zelfs gesproken over één schip per dag. Het eiland was een van de weinige vakantieplekken waar mensen tijdens de coronacrisis nog naartoe konden. En die zorgde voor overlast. Bonaire heeft geen infrastructuur voor massatoerisme zoals Aruba en Curaçao dat heeft. Er zijn hier geen grote hotels, geen uitgebreid massa-uitgaanstoerisme. Eh, Bonaire is bovendien relatief duur en heeft zich altijd gericht op de niche-markten. Zoals bijvoorbeeld de duikindustrie. Ehm, wij zeggen wel eens voor de gekkigheid hier eh, dat Bonaire mooier is onder water dan boven water. Nou, als, als het aan Bonaire ligt komen er niet meer dan 250.000 bezoekers per jaar. Het eiland zelf heeft 20.000 inwoners. En het weer nog flink wat zon en overal droog. In het noorden zijn er wel wat meer wolken. Daar wordt het een graad of 13. In het zuiden gaat het richting de 19 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland vertraging op de A6 Lelystad richting Muiden. Tussen Almere Oostvaarders en Almere Stad 5 kilometer met ruim drie kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, er is maar één rijstrook open. Rijkswaterstaat verwacht daar tot half tien bezig te zijn. Verkeer richting Amsterdam kan het beste omrijden via de A27 en de A1 via de Stichte Brug. Tussen Amsterdam Centraal en Rotterdam Centraal rijden geen intercity direct rijden door een kapotte trein op het spoor.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 And your body so superb. Any year the best in her. But your girl, face of the year. Face of the year. Face of the year. Face of the year. Face of the year. been staring up at the grayest skies Trying to find myself some luck, but it's running dry It's like the weather makes it worse than my cloudy mind I could really yourself, better get in line.